Ga gaan beginnen. Want het is niet te geloven, ben jij er al geweest? In het mooie Oostenrijk is het altijd feest. Gek zijn doen we allemaal, hier kennen ze jullie. niet. Dit is de apprecie. Die nee zeggen ze allemaal, begrijpen niet verkeerd. Diepe sneeuw bedoelen ze, dat heb ik zo geleerd. Gewoon weg van een berg, of soms in een banaan. ja, dit is daar precies. Ik denk als ik ja, dat zo zie.